Vier jaar geleden was dat nog een derde, zegt het OM. Deze expert van de politie weet wel hoe dat komt. Nou, eigenlijk is het gewoon steeds eenvoudiger voor iedereen om te plegen. En dus ook voor jongeren. Dus er zijn mensen die bouwen toolsjes, bouwen scriptjes zetten dat allemaal online. En daarom is het eigenlijk heel erg toegankelijk geworden voor iedereen om met die tooltjes, met die scripts, zo'n online delict te plegen op grote schaal. De politie vindt dat scholen en gemeenten meer aandacht moeten besteden aan cybercrime. Premier Rutte houdt maandag een toespraak over het slavernijverleden in het Nationaal Archief in Den Haag. Daar zijn ook de mensen bij waar het kabinet de afgelopen tijd mee heeft gesproken over de excuses die ze willen gaan maken. Officieel is het nog niet bevestigd dat Rutte maandag ook echt sorry gaat zeggen. Maar daar lijkt het volgens onze bronnen wel op. Pride Amsterdam gaat er volgend jaar anders uitzien. Afgelopen jaren was er kritiek op het LHBTI plus evenement... dat het te commercieel was en niet inclusief genoeg voor mensen van kleur en transpersonen. Aankomende editie wordt daarom door twee verschillende organisaties geregeld. In plaats van negen dagen duurt het ook twee weken. En het heet dan Queer and Pride Amsterdam. En dan naar Burgum in Friesland. Daar is net de allereerste schaatsmarathon op natuurijs van het jaar begonnen. Nu denk ik dat we officieel starten aan jullie rechterzijde. En het is een hele mooie... friesland Hij is ook niet het scherm. Het goed horen. Het is net gegeven, maar ik denk dat het ook voor veel mensen een startschot is van uh, eh, natuurhuisbeleving en eh, hopen dat ze het zelf ook kunnen schaatsen. De vrouwen begonnen en over een half uurtje is het de beurt aan de mannen. In Noordlaren in Groningen zou morgenochtend ook een marathon op natuurijs zijn, maar die gaat niet door omdat het daar toch net iets te warm is. Krijg je nog het weer? Vanavond en vannacht in het noorden wat nattigheid, mogelijk met natte sneeuw. Vannacht vriest het langs zee een graad of twee en landinwaarts temperaturen tot min 10. Morgen af en toe zon en dan een paar graden boven nul. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Amsterdam Oud-Zuid, daar heb je nog 10 minuten tijdverlies. En op de A9 van Amstelveen naar Diemen heb je nog een kleine 10 minuten oponthoud bij Amsterdam Gaasperdam.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 En dat vind ik leuk, want ik heb me toch een partij leuke plaatjes staan. Zoals deze echte classic van Conway Twitty. En die heet Next in Line. En zometeen de spiegelplaat. See her there at the table. Watch her tear at the label. that she just drank dry. In her mind, there's a burning. It took a long time, but she's learning. And just look at the teardrops she's crying. another and just look what he's done to her pride. And if she should change her mind, give up the music and the wine, I'll be standing by to be the next in line. can tell Just as long as she can hear the jukebox play So I'll keep playing it loud I'll spend every dime I have To keep her happy in my own kind of way music and the wine. I'll be standing by to be the next in line. Next in Line, Conway Twitty, een echte Nashville classic. Ik zei het eh, voor deze plaat altijd voor de Nashville Spiegelplaat. Voor de mensen die niet zo vaak luisteren en denken, waar hebt die man het over? De Spiegelplaat is in principe gewoon hetzelfde nummer door verschillende artiesten uitgebracht. En zeker in de country is het heel normaal dat jij eh, een plaat van een collega-artiest eh, in een ander jasje stopt. Uh, Aangezien we naar de kerst toe lopen, dit keer weer een kerstliedje. Crying Holy Unto the Lord. Ik heb twee versies voor je. De eerste is van Bill Monroe en daarna Volume 5. Twee keer Crying Holy Unto the Lord. Dit is de Nashville Spiegelplaat. Taylor en Hello and Goodbye. Een paar jaar geleden brachten Country Wilma en Henk Bolin het nummer van Dolly Parton en Kenny Rogers Island in de stream opnieuw uit. Uh, eigenlijk is het wel een hele foute versie, maar zo fout dat hij gewoon eh, leuk wordt. En ik zeg dat met alle respect, eh, Country Wilma en Henk Poling. Maar dit is Island in the Stream. Ga even lekker meezingen.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 Ik heb nog een eh, digitale brievenbus voor je. We gaan eh, naar ehm, Australië. Goh, dat is een eind weg. Andere kant van de wereld. En daar vinden we Jay Tonic. En zijn nieuwe single, debuutsingle, die heet On The Front Foot. Old school for life, baby. when we get Merry Christmas. Christmas. trein Met Blake Shelton erop. En de Choo Choo Christmas Train. We zitten alweer in het laatste half uur, dus de hoogste tijd om de laatste twee nummers te gaan draaien van de Spotlight album. En dat was eh, dit eh, keer het album van Diamond Rio, Diamond Rio Christmas en The Star Still, Still Shines. Ja, je had nog twee nummers te goed, Sleigh Ride en Walking in a Winter Wonderland. Dit is het Nashville Spotlight album.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 Yeah, to face unafraid, the plans that we made walking in a Nashville Radio Show, taking you back to your happy place. okay with me and my neon heart van Texas Hill, Neon Heart. Ik heb nog, uh, nog één digitale brieven voor En die komt uit Amerika van de formatie Posse Hill. Dit is Too Old for This. I'm too old for the secrets you hide behind your lies. Tired of digging for the truth buried in your alibis. The time is past for you to change and now the past is all. too old for this. Nashville Radio Show. If your heart ain't busy tonight, maybe it would like to get with mine. If your heart ain't busy tonight, well, I could keep it occupied for a long, long time. your lips ain't got something pressing to do, if your arms aren't held up, well, they're invited to. If your heart ain't busy tonight, maybe it would like to get with mine anytime. Well, it's kind of you to lend me an ear. Well, that's a start but I believe if I could only get the rest of you over here, well, all of you might fall in love with all of me. If your heart ain't busy tonight, maybe it would like to get with mine, honey, anytime. Oh, yeah. If your feet are restless for somewhere to go And your eyes want something more to see oh, Why don't you let them lead the rest of you to my door So all of you can fall in love with all of me If your heart ain't busy tonight Well maybe it would like to get with mine your heart ain't busy tonight Well, I could keep it occupied for a long, long time Yes, I could If your lips ain't got something pressing to do If your arms aren't held up Well, they're invited to If your heart ain't busy tonight Maybe it would like to get with mine in it If your heart ain't busy tonight, maybe it to get with mine. Uh huh. Een van die grote dames van de country, Tanya Tucker en If Your Heart Ain't Busy Tonight. Hoogste tijd voor wat herrie, eh, denk ik. Dit is Big and Rich en Loud. wat een lekker stukje muziek zeg. Eh, de speakers die zijn gelijk schoongeblazen. Al het stof is tegelijk af. Dat was uh, Bigger Rich en uh, ehm, we zitten alweer aan het einde van de show. Goh, wat gaat dat snel hè? Twee uur als je het naar je zin hebt. Volgende week is Astrid er weer. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. En eh, ik hoop dat jullie de volgende week allemaal weer bij zijn. Ik heb er nog twee klaarstaan. Zometeen Reba McIntyre met Love Needs Holiday. Maar nu eerst Toby Keat en That's Country Bro. Tot volgende week. Dag. Jimmy Rogers, Patsy we lost Tank at 29. Roy Acuff, Johnny Horton, dancing Bill Monroe. Woody Guthrie, Bob Wills, Cooley, Kitty Jimmy Dean and Big John Cash, Porter Wagner, and the Hack. Farron, Lefty, Roger Miller, King of the Road. Loretta Lynn and Tammy White, Buck and Don and Charlie Pride. Marty Robbins and the Possum, Old George Jones. fijne dagen en een voor